1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Bussemaker gaat ervan uit dat de belastingaftrek voor het onderhoud van Rijksmonumenten in 2018 alsnog wordt geschrapt. Ze gaat de komende tijd proberen om meer draagvlak te vinden voor de maatregel. Bussemaker wilde eigenlijk op 1 januari van de fiscale regeling af, maar de Tweede Kamer was kritisch. Veel partijen vonden dat de eigenaren van monumenten te weinig tijd hadden om zich voor te bereiden op de maatregel. In plaats van de belastingaftrek wil bussenmaker een subsidieregeling. Volgens haar is een nieuwe regeling noodzakelijk... omdat er nu veel misbruik wordt gemaakt van de monumentenaftrek. Minister Schippers zegt dat gegevens van de NIP-test in Nederland niet voor andere doeleinden dan zwangerschappen mogen worden gebruikt. BNR ontdekte dat de Belgische fabrikant van de test gegevens gebruikt voor onderzoek naar kanker. Enkele Nederlandse ziekenhuizen zijn met de Belgische test gestopt. Schippers laat onderzoeken wat er met de gegevens gebeurt. Minister Hennis van Defensie wil niet reageren op het bericht dat de Russen voor de kust van Syrië een Nederlandse onderzeeër zouden hebben verjaagd. Het Russische persbureau Interfax meldde dat deze week. Het lijkt me verstandig om niet mee te gaan in Russische retoriek, zegt de minister. Hennis zegt dat als er al spionageacties zijn, die strikt geheim zijn. Sven Kramer heeft in China bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen de eerste race over 5000 meter gewonnen. Met een tijd van 6.21.60 was hij bijna een seconde sneller dan Jorrit Bergsma die het zilver pakte. Het brons in Harbin ging naar Erik-Jan Kooijman. Bij de vrouwen werd Marije Joling tweede op de 3000 meter achter de Tsjechische Sablikova. Irene Wust werd zevende. Het weer, zon, op de wadden een enkele bui. Het wordt maximaal 6 graden. In het weekend overdag droog met nu en dan wat zon. En ook dan is het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.